En het hoe en het waarom, dat hoor je zo meteen. Veel plezier! de eerste twee platen die kwamen uit 1973. Dat is gewoon toeval hoor, heb ik niet uitgezocht. Maar eh, we luisteren naar Hammond, Albert Hammond. En hij schreef het samen met de heer Hazelwood. Het heette The Free Electric Band. En we begonnen met de suite. En Brian Connolly stelde de band eerst even voor. Deze compositie van Chin Chapman, The Ballroom Blitz. En dan gaan we toe naar het jaar 74, naar de Brooklyn Transit Express. Beter bekend als de BT Express. Hier is Do It. BT, ofwel Brooklyn Transit Express met Do It uit 1974. En na drie platen zijn we dan weer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 22 januari 1965. Vier nieuwe binnenkomers en allemaal in het eh, laatste helftje van de top 40. We beginnen op 39 met een nummer uit 1965. Uiteraard van de Beach Boys. Dance, Dance, Dance kwam van een album Today. Hier zijn ze op 39. After six hours of school, I had enough for the day. Nieuw op 39, The Beach Boys in Dance, Dance, Dance. Twee plaatsen hoger, Val met zijn vorige single Walk Tall... eindigde hij in de top 10. Met deze gaat dat niet lukken, maar hij staat wel in de top 40 op 37. Val en The Special Years. tales, to wedding veils, from pinafores to lace, and in between are the special years time never can erase from Plato college boys From little girl to wife And in between are the special years You remember all of your life The special years are filled with sweet promises and pain. But love will never taste quite so wonderful again. So slow up, don't rush to grow up. You'll be a woman before long. So stay a while the special years Their magic will soon be gone Just stay a while in the special years Their magic Dunneken, nummer 37 eh, met de Special Years. En de man hoopt over twee weken 87 te worden. Aan zijn stem heeft het niet gelegen, maar deze plaat werd dus geen grote hit. De volgende werd wel een hele grote eerste. De eerste twee van de Kings, You Really Got Me en eh, All A Day and All of the Night. Eh, dat waren van die lekkere, pittige, ruige nummers. De Record Mirror, een weekblad uit Engeland, schreef toen dat ze zich niet konden voorstellen... dat de Kings rustige muziek zouden gaan spelen... Wel nu, de derde hit, dat was iets wat rustiger. Dat was eh, Tired of Waiting for You, nieuw op 31. What can I do? It's your life. op 31 The Kings and Tired of Waiting for You. Dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer, nieuw op 27. Dat waren de Shangri-La's met Leader of the Pack. En als je de hoogste nieuwe binnenkomer bent, dan heb je recht op deze. De klapper van de week, Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. mm Gee, it must be great riding with him. By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. Van het album Saturday Night Fever waren dit natuurlijk de Bee Gees en Night Fever. En dat kwam uit het jaar 78. In 1957 begon Paul Anka met het opnemen van platen... en zijn allereerste singeltje Diane, dat eindigde op de tweede plaats. En dat deed ook zijn zevende single, ook weer een eigen compositie, ook tweede plaats... Put Your Head on My Shoulder. show. dus al wat eh, jaren plaatjes. Paul Anka uit 59, Put Your Head On My Shoulder. Als ik zeg Night Flight to Venus... dan krabben een heleboel mensen zich even achter de oren van... waar komt dat nou vandaan? Nou, dat is een LP uit 78 van Boney M. En daar stond onder andere dit op. Russians. Hmm, oh, those Russians. Jawel, Boney M van de LP Night Flight to Venus. Rush eh, we gaan nu naar de eredivisie van de muziek, de Bundesliga, de Premier League. Kortom, we gaan naar de tip van Willem. Hij komt uit 1971 van een groep die eh, is ontstaan uit de Shadows. Marvin Welch en Farrar. En een fantastisch mooi nummer, Lady of the Morning. once I beg of you, and then i am Sherrans weet je dat het eh, instrumentaal sowieso al helemaal goed zit. Maar vocaal kunnen ze er ook wat van. Marvin Welch en Farrar en Lady of the Morning, tip van Willem. Uh, ben benieuwd al naar de volgende. Eh, maar het is pas over een week, helaas. We gaan even naar een andere LP. Orinoco Flow staat erop. En de LP heet Watermark. En dat runnummer gaan we ook draaien. En dan heb je het over Enya. Dit valt in de categorie mooi van de LP Watermark, het, eh, titelnummer van Enya. Ehm, we draaien muziek uit alle windstreken van alle decennia, alle tempi, wel, wat je maar kan bedenken. Het wordt gedraaid. Het wordt nu dan eh, na Enya iets wat eh, pittiger van onze eigen dots. Hier is What a Night. Nights dat. En eh, What a Night. En het welk jaar kwam dat? Uit 1987. Duidelijk. Eh, de volgende plaat draai ik voor Frank Westerkamp. Ik weet niet of hij luistert. Eh, ik weet helemaal niet trouwens waar hij zit eigenlijk op dit moment. Hij heeft een eigen bedrijf als ik het goed begrepen heb. Maar vroeger vond hij de plaat van Percy Faith. De Crunchy Granola Suite. Vond hij een fantastische plaat. Dus daarom Frank, deze is voor jou. Percy Face alleen maar van nummers als uh, The Summer Place, theme from, a, theme from a Summer Place. Die hele rustige muziek. En dan krijg je die heerlijke crunchy granola sweet. Lekker, lekker nummer was dat voor Frankie. Ehm, we gaan naar een Belgisch duo uit 1988. En ze hebben het ook nog zelf geschreven. Cell Sister and The Way to Your Heart. het duo Soul Sister met Way to Your Heart uit 88. Die is, is helemaal slecht hoor. Eh, en volgens mij was dit ook hun grootste hit. Ehm, we gaan naar het jaar 1963 naar een compositie van Gordon Mills. En Gordon was toen lid van de groep The Viscounts. En later werd hij manager van onder andere Tom Jones. En hij schreef het nummer I'll Never Get Over You. En dat wordt ons gebracht door Johnny Kidd en The Pirates. secret. Kid and the Pirates and I'll Never Get Over You. Zijn we alweer toe aan de laatste van dit eerste uur. En die komt van Van Morrison, Spanish Rose. Tot zometeen na het nieuws en de boodschappen. The wine beneath the bed The things we done standing in the breach beyond that stretch but out of reach and consciousness has found me sometimes wondering where pull the gate behind you when you said it ain't too late. Come on, let's swing the town and have a ball tonight. And hoping you'd come through and mend Take me back again. Take me back one more time. Spanish Road. And when the lights went out, then no one was about another country in full bloom. In the room we danced and many hearts were torn, and when the word went round that everything was wrong and just couldn't be put right, it tore me up, it tore me up, love. The way you held the note, the trembling in your thought, that just beginning of your wondrous smile, the rising of the water, the winter.